uur. Lot met het NOS Journaal. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars slaan de handen ineen om de prijzen van medicijnen omlaag te krijgen. Ze gaan gezamenlijk dure geneesmiddelen inkopen. Ze hopen zo sterker te staan tegenover farmaceutische bedrijven. Volgend jaar start een pilot met kankermedicijnen voor patiënten met leukemie. De kosten voor die groep liggen rond de 30 miljoen euro per jaar. In totaal wordt jaarlijks zo'n 2 miljard euro uitgegeven aan dure medicijnen. Volgens de bestuursvoorzitter van het VUMC, Wouter Bos, kan dat bedrag omlaag door samen te werken en tegenwicht te bieden aan de commerciële belangen van medicijnfabrikanten. Prijsvechters zouden een deel van hun vluchten op Schiphol moeten inleveren... als ze over twee jaar willen vliegen vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad. Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers in de Volkskrant. Hij is bang dat Nederland zijn positie als internationaal luchtvaartknooppunt verliest... als budgetmaatschappijen met korte vluchten de ruimte innemen van intercontinentale verbindingen. Australië gaat de Filipijnen helpen bij de strijd tegen IS-militanten. Speciale eenheden gaan Filipijnse troepen trainen en adviseren. De Australiërs gaan niet zelf meevechten. De Filipijnse regering verwelkomt de steun van Australië. Het leger is op het zuidelijke eiland Mindanao al maanden verwikkeld in een felle strijd tegen militanten. Bondscoach Dick Advocaat zegt dat hij is geschrokken van het spel van Oranje. Het WK komt steeds verder weg te liggen na de 4-0-nederlaag tegen Frankrijk. Er is volgens advocaat matig gepresteerd en een aantal spelers was niet fit genoeg. Hij ziet nog wel mogelijkheden. Als Nederland de resterende drie wedstrijden wint, bestaat de kans dat ze alsnog de play-offs halen. Het weer dan nog, lokaal wat mist, die kan tot in de ochtend blijven hangen. Overdag wisselend bewolkt, landinwaarts kan het flink gaan regenen. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit van Zandvoort. In a world of illusion, that's covering your mind.